Hu was al sinds zondag in Italië, maar keerde terug naar China in verband met het geweld in de noordwestelijke provincie Xinjiang. Daar braken zondag rellen uit toen in de hoofdstad Urumqi duizenden Oeigoeren demonstreerden omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Bij de ongeregeldheden die volgden kwamen zeker 156 demonstranten om het leven. Gisteren trad de oproerpolitie opnieuw op, deze keer omdat Chinezen de winkels van Oeigoeren vernielden. Vandaag is het tot nu toe rustig in Urumqi. Er is veel politie op straat om nieuwe rellen te voorkomen. De president van Costa Rica gaat bemiddelen in het conflict tussen de interimregering van Honduras en de afgezette Hondurese president Zelaya. Morgen praten beide partijen met elkaar in Costa Rica. Het nieuws over de bemiddelingspoging kwam naar buiten na een ontmoeting tussen Zelaya en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton. De Hondurese interim-president Micheletti waarschuwde dat er alleen gepraat wordt en niet onderhandeld. Maar zijn toon was een stuk milder dan in de afgelopen week. Zelaya werd ruim een week geleden afgezet omdat hij een referendum wilde houden waarmee hij kon worden herkozen. Maandag probeerde hij terug te keren, maar het vliegtuig waarin hij zat kreeg geen toestemming om te landen. In Indonesië kunnen vandaag 176 miljoen mensen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Het is de tweede keer sinds de val van het Suharto-regime dat de Indonesiërs rechtstreeks een president kiezen. Algemeen wordt rekening gehouden met een herverkiezing van president Judo Jono. In alle peilingen ligt hij ver voor op oud-president Megawati Putri en Yusuf Kalla, die 4,5 jaar vicepresident was. Onder leiding van Jono is een begin gemaakt met de strijd tegen corruptie en veerde de economie op.